start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De actiegroep Sea Shepherd zet een onbemand vliegtuigje in om de Japanse walvisvloot in de gaten te houden. Gisteren maakte Sea Shepherd bekend dat de drone de walvisjagers heeft gevonden op 1600 kilometer ten noorden van Antarctica. De actiegroep wil vanuit de lucht vastleggen hoeveel walvissen de Japanners vangen. Paus Benedictus heeft gisteravond in de Sint-Pieter in Rome de kerstmis opgedragen. Benedictus sprak zijn afkeuring uit over de toenemende commercialisering van het kerstfeest. Hij riep de gelovigen op om door de oppervlakkigheid en glitter heen te kijken en de ware betekenis van kerstmis te ontdekken. Vandaag zal de paus op het Sint-Pietersplein de traditionele zegen Urbi et Orbi uitspreken in 60 talen. Zeker 100.000 mensen hebben kerstvieringen bijgewoond in Bethlehem, de plaats waar volgens de Bijbel Jezus is geboren. De opkomst is in meer dan 10 jaar niet zo hoog geweest, ondanks het slechte weer. Ook duizenden Palestijnen die in het gebied wonen zijn naar de vieringen in Bethlehem gegaan. De actie Serious Request heeft dit jaar 8,6 miljoen euro opgebracht, een record. Vorig jaar eindigde de teller op 7,1 miljoen. Het glazen huis met de drie DJ's stond dit jaar in Leiden. Het was er zo druk dat er voor het eerst een derde brievenbus voor donaties werd geplaatst. Het Rode Kruis gebruikte de opbrengst voor onderdak, medicijnen en voedsel voor moeders in oorlogsgebieden. De Amerikaanse Jordan Romero is de jongste bergbeklimmer geworden die op alle continenten van de wereld de hoogste berg heeft beklommen. De 15-jarige jongen meldde gisteren aan zijn moeder dat hij de top had bereikt van het Mount, Mount Vincent eh, massief op Antarctica. Het record was in handen van een Britse jongen die op zijn 16e de zeven hoogste bergen had beklommen.